René van Brakel met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival met haar nummer Euphoria de beste met 372 punten. Ook Nederland gaf de 12 punten aan Zweden. Lorraine won met een uptempo poplied en bijbehorende dansact. Ze was vooraf al de grote kans hebben voor de eindzegen. De Zweedse zangeres werd in eigen land bekend door haar deelname aan Idols. Het is de vijfde keer dat Zweden het Eurovisie Songfestival wint. De laatste keer was 13 jaar geleden. Joan Franka kwam namens Nederland niet door de tweede voorronde heen. Na de finale werd duidelijk dat ze donderdag met You and Me vijftiende is geworden van de 18 deelnemers. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft de aanslag van gisteren in Haula in Syrië scherp veroordeeld. We moeten als internationale gemeenschap hier krachtig op reageren, zegt de minister in een verklaring. Alle aandacht moet zich volgens Roosentaal eerst richten op de zoektocht naar de daders en opdrachtgevers. Hij wil dat de VN-waarnemers in Syrië onmiddellijk toegang krijgen tot Haula. In die stad in de provincie Homs openden regeringsmilitairen gisteren het vuur op Syriërs die zich na het vrijdaggebed hadden verzameld voor een betoging. Volgens de Verenigde Naties zijn zeker 92 burgers gedood, onder wie tientallen kinderen. Een brand in een natuurgebied op Vlieland heeft een stuk hei in de as gelegd. Het gaat om een gebied zo groot als twee voetbalvelden. Het vuur brak rond half tien uit en verspreidde zich snel. De rook was tot op het vasteland te zien. De brandweer op Vlieland kreeg hulp van de brandweer van de luchtmacht die in de buurt was voor een oefening. Het is niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. Het weer, is helder en 10 graden.